Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vannacht wordt geen nieuwe informatie verwacht over de toestand van prins Johan Frieso. Het laatste bericht van de Rijksvoorrichtingsdienst is van eind van de middag. Toen maakte de RVD bekend dat artsen pas over een paar dagen een prognose kunnen geven. Prins Johan Frieso is nog steeds niet buiten levensgevaar. Zijn toestand is stabiel. Prins Willem-Alexander, zijn broer prins Constantijn en hun vrouwen en kinderen zijn aangekomen in het skidorp Leg in Oostenrijk. Ze gaan niet meer naar het ziekenhuis in Innsbruck, waar prins Johan Friso is opgenomen na zijn ski Volgens onbevestigde berichten zijn koningin Beatrix en prinses Mabel ook in leg. Zij waren sinds gistermiddag in het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbos. De verdachte is een man van 26 die voldoet aan het signalement en die een lichtblauwe Ford K heeft. Vorige week donderdag werd in Oudenbos een meisje van vijf korte tijd ontvoerd. Waarschijnlijk werd ze misbruikt, maar dat is niet zeker. De verdachte uit Roosendaal krijgt volgens de politie beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey heeft zijn veto uitgesproken over een wet die homohuwelijken toestaat. Het parlement van de staat had kort daarvoor de wet juist aangenomen. De gouverneur zei al weken dat hij de wet zou vetoen. Hij wil dat de bevolking in New Jersey zich erover uitspreekt in een referendum. De gouverneur Chris Christie is bezig met een opmars binnen de Republikeinse partij. Hij wordt genoemd als kanshebber om de republikeinse kandidaat te zijn voor het vicepresidentschap. Het homohuwelijk is in zeven Amerikaanse staten gelegaliseerd. Het weer zwaar bewolkt en soms wat lichte regen. Het is een graad of 6. Ook overdag bewolkt en op tijd tot tijd regen of motregen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 10 graden.